Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Nokia-debat staat op het punt van beginnen. De premier moet komen uitleggen waarom hij jarenlang zelf sms'jes van zijn telefoon wisten. Rutte had een stokoude Nokia en dat geheugen zat elke dag vol. Hij bepaalde zelf wat hij belangrijk genoeg vond om te bewaren en wat niet. En volgens onze verslaggever Wilco Boom gaat dat hem een bak kritiek opleveren. Het grote punt is natuurlijk dat met het verdwijnen van die sms'jes niet meer te achterhalen is... of het gaat om echt onschuldige berichten... of dat er essentiële overheidsinformatie is verdwenen... die eigenlijk valt onder de wet open overheid. Dus ja, eh, de oppositie die neemt hem dat erg kwalijk... en, en vindt dat hij eigenlijk volledig verkeerd heeft gehad. De berichtjes zijn ook niet meer terug te halen via de provider. Er is een nieuwe stap in een cold case zaak in Rotterdam, die van Cedar Soares. Cedar van 13 speelde bijna 20 jaar geleden in de sneeuw met zijn vrienden toen het helemaal misging. Hij werd doodgeschoten. Lang dacht de politie dat dat gebeurde omdat Cedar sneeuwballen naar een automobilist had gegooid... Maar nu ligt er een ander scenario, vertelt deze verslaggever van Rijnmond. Een ripdeal. Vlakbij dat metrostation zouden ja, drugsdealers ruzie hebben gekregen met elkaar waarbij geschoten zou zijn. En een verdwaalde kogel zou dan per ongeluk Cedar Soares op dat parkeerdek van het metrostation fataal hebben geraakt. De politie hoopt dat getuigen langskomen om alsnog hun verhaal te vertellen. Er ligt ook een bedrag klaar voor de gouden tip. Het is de Schotse Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst niet gelukt om de Europa League finale te winnen. Het werd 1-1 en bij het nemen van penalties was Eintracht Frankfurt beter. Dat doet pijn bij Van Bronckhorst. You know, in the end, when you don't win, the emotions go uh, from possibly high to, to very low. I mean, I've had those moments in my career, losing big games, losing the World Cup final. You know, it hurts. En over Frankfurt gesproken, in die Duitse stad kunnen echt luie hotelgasten nu letterlijk van hun auto in hun bed rollen. De auto kan voor de hotelkamer worden geparkeerd, ook als die kamer niet op de begane grond is, staat in het AD. De gasten kunnen met een lift hun auto op een terras bij de kamer rijden met uitzicht op de stad. Het autohotel zou de oplossing zijn voor propvolle parkeergarages. En het is ook handig, want je hoeft je koffers niet naar boven te slepen. Het weer straks even droger, maar vanmiddag weer harde regen, onweer en misschien wel hagel. Het wordt 23 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het hier en daar nog wat langzaam rijden. Eh, de meeste vertraging zie ik nog op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer 5 minuten.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 Already feel bad for your next to have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself. you're not even close. Drama always follows you home, but I won't be così piace così. Senti questo ritmo che va, segui questo ritmo che sale, senti come va.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 The more I think about it, the harder it gets for me to find those things that used to make me happy. And I know it's all been said before, I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want fame, and I want sunshine. I want all the things sent from sky that put a smile upon my face make this world a better place. When I'm feeling down, I think simple things that help me get by. Oh, power and religion are holding hands against no reason. Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission. I never thought I'd cry from seeing conviction I know it's all been said before But still you don't seem to stop the boy nothing like the rain. There's nothing like the rain, nothing like the rain to come and wash away, away the pain. y got this, cares, mon Duizenden badplaats. Ook in de zomer. CFM. For me alone, I would have turned her in my lover.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 I love in a pose like a thinking filler with a girl ya wine, she look like mama killer. One touch me, touch me, it burn me like pepper. But you did it, you out me a law. She me no want forever, you a singing.